Levi van Eck met het NOS-journaal. Onderhandelaars hebben op een speciale oceaanconferentie een akkoord bereikt over de bescherming van de oceanen. Het akkoord volgt op jaren van gesprekken en mislukte VN-toppen. Ook deze keer duurde het lang. Uiteindelijk waren de onderhandelaars het na 38 uur praten eens geworden. Met het verdrag moet 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. Tot nu toe was slechts 1,2% van deze wateren beschermd. In Bangladesh zijn zeker zes mensen om het leven gekomen bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op zo'n 2 kilometer rond de fabriek hoorbaar was. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Mogelijk zal het dodental nog verder stijgen. De precieze oorzaak van de ontploffing in de fabriek in Bangladesh is nog onduidelijk. Een man die gisteravond in Noordwijkerhout overlast veroorzaakte... is aangehouden voor verboden wapenbezit. In zijn huis is explosief materiaal gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt of er ook daadwerkelijk explosieven in de woning liggen. Vanwege het onderzoek zijn meerdere huizen in de straat in Noordwijkerhout ontruimd. Iran stemt toe met het opvoeren van het toezicht op de nucleaire activiteiten. Dat is afgesproken na gesprek Nationaal Atoomenergieagentschap. Volgens het IAEA e kan er al binnen enkele dagen een inspectieteam naar Iran dat toegang krijgt tot nucleaire installaties. De afgelopen jaren kregen inspecteurs steeds minder toegang. Ook waren er geluiden dat Iran uranium verrijkte om kernwapens te maken. Iran heeft al jaren te maken met zware sancties vanwege de nucleaire activiteiten. Wanneer die zouden kunnen worden verlicht is nog niet duidelijk. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt een bui. De temperatuur ligt rond de 3 graden.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 My heart is racing and anticipating the magic in your kiss. ZFM. zin en huis en liefde zonder vragen. Het was niet te laat, er was geen reden. Maar het is mij toch niet gegeven, al was het maar voor even.